uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Veel Limburgse ondernemers zitten met de handen in het haar. Twee weken na de overstromingen weten ze niet hoe ze uit de kosten moeten komen. Ze zijn bang dat ze de schade en de misgelopen omzet niet vergoed krijgen. Dit hotel in Valkenburg opent over dik een week weer de deuren, maar het zit nog niet vol. Tot ver in september krijgen we heel veel annuleringen. Dus mensen durven eigenlijk gewoon niet naar Valkenburg te komen. Want mensen denken, ja, dat hele stadje is ondergelopen. Er zijn mensen die denken dat er nog steeds water staat. Belangenclub MKB Nederland wil dat de misgelopen omzet wordt vergoed. In Nederweert in Noord-Limburg is een enorm drugslab ontdekt. Volgens de politie is het het grootste en meest professionele crystal meth lab ooit in Nederland. Er is ook een Poolse man opgepakt. Het lab zat in twee loodsen. Het leeghalen duurt nog het hele weekend. Politie en justitie zijn een onderzoek gestart naar een muurschildering in Rotterdam. Daarop was voetballer Steven Berghuis te zien in concentratiekampkleding met een jodenster. Hij maakte deze zomer een gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax... Berghuis reageerde vandaag zelf voor het eerst. Daar had ik ook wel rekening mee gehouden eh, als je zo'n stap maakt. Ik ben natuurlijk niet, eh, niet dom. dat is ook niet erg, dat is ook eh, de emotie. Maar hij zegt dat hij dit wel echt te ver vond gaan. En een ontwikkelaar van de Corona Check app gelooft niet dat de brandhaard in discotheek Aspen Valley in Enschede is veroorzaakt door maar één persoon. Met dat verhaal kwam de GGD Twente gisteren naar onderzoek. De ontwikkelaar denkt dat er ook een beetje gesjoemeld is. Ik acht het veel waarschijnlijker dat daar één of meerdere personen al eh, langere tijd besmet waren. En ook gegeven wat er toen in dat, in dat weekend ook in de media was... waarin jongeren ook al masse zeiden van... we hoefden niks te laten zien bij de ingang. Dat acht ik veel waarschijnlijker, dat er aan die kant ook gesjoemeld is. Vorige maand liepen bijna 200 feestgangers corona op na een avondje stappen. De Aspen Valley is na die ene stapavond alweer dicht gegaan.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 got it all. Your body to your smile, want you to my own. And I just had to let you know.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 child girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never wanna see you sad girl Don't be a bad girl But there's a lot of bad gear Oh, baby, baby, it's a world. It's hard to get by just upon a smile, Oh, baby, baby, it's a world. I'll always remember you like a child, girl.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 shall do kleine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 leef, en laat leven. In een space, dus laat me spacen. En shawty die is heet, zo huisje, pomp je beestje. Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt zien. Weet je wat ik met die rap verdien? op een spaceface met mijn spacecake. Wanneer jij je echte facebeest, word jij mijn spacebait. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it op jouw dag is vandaag. Op jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt zien, mama. Weet je wat ik met die heb verdiend. Best veel, why they mad at me? 走。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

Against my skin, I know I wake again.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 De jongen die wordt verdacht van de mishandeling van de 14-jarige Frederiek in Amstelveen blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd met twee weken. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen buien en ook flink wat wind. Het koelt af tot ongeveer 14 graden.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

ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Subway selection without objection.